Juri Stubenitski met het NOS-journaal. EPCO heeft voor het eerst toegegeven dat de kernramp van anderhalf jaar geleden te voorkomen was geweest. TEPCO wist dat er veiligheidsrisico's waren, maar zag te veel negatieve effecten bij de oplossing daarvan. Zo vond TEPCO aangescherpte veiligheidsmaatregelen te duur en was het bedrijf bang dat ze zouden leiden tot protesten. Sinds de ramp met de kerncentrale van Fukushima heeft TEPCO grote financiële problemen. EU-president Van Rompuy is trots op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de Europese Unie. Hij noemt de prijs een erkenning voor de grootste vredestichter in de geschiedenis. De Duitse bondskanselier Merkel zegt dat ze de prijs een verplichting vindt om door te gaan met de Europese eenwording. Premier Rutte vindt het een prachtige erkenning van de historische rol van de EU voor vrede, veiligheid en democratie. PVV-leider Wilders heeft geen goed woord over voor de toekenning. Volgens hem krijgt de EU de Vredesprijs op het moment dat Brussel heel Europa in de ellende stort. Het is nog niet bekend wie de Vredesprijs in december in ontvangst neemt. Twentse gemeenten leggen geld op tafel om de A1 eerder te verbreden. De regering wil over negen jaar beginnen met de verbreding, maar dat vinden de gemeenten te laat. Daarom leggen ze nu zelf 10 miljoen euro op tafel. Dan kan de snelweg al over vijf jaar worden verbreed. De dominee die dood werd gevonden in Ubbergen is vermoedelijk om het leven gebracht door zijn partner, die ook dominee is. Dat stelt het Openbaar Ministerie. De 56-jarige man wordt verdacht van moord of doodslag. De dominee werd twee weken geleden omgebracht in het huis van het stel in Ubbergen. Het weer, vanmiddag blijft het overwegend bewolkt en trekken er enkele buien over het land. Het is zo'n 14 graden en er staat een stevige westenwind. Morgen begint droog, maar smiddags trekken vanuit Zeeland buien over het land. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staan files tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge 2 kilometer.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 Maar zo zie ik de zonsondergang eens een keer in zijn totaal. Ik zie wel wat ik doe met al die ruimte om me heen en ik heb vol tijd. ritme van Zandvoort. head, using my head, let it all go.